Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN vijf vandaag in spoedzitting bijeen om te praten over Jemen. Dat land staat op de rand van een burgeroorlog. President Hadi heeft om de zitting gevraagd. De hoofdstad Sanaa werd in januari ingenomen door Sjaïtische Houthi-rebellen... die banden hebben met Iran. Een ander deel van Jemen is in handen van Al-Qaeda... en de laatste tijd lijkt ook IS voet aan de grond te krijgen. Na de aanslag van woensdag op een museum in Tunesië zijn al meer dan twintig mensen gearresteerd. Tien van hen waren volgens de autoriteiten direct betrokken bij de terreuraanslag, waarbij 23 doden vielen, vooral toeristen. De twee schutters waren volgens de Tunesische regering opgeleid in Libië. Ze werden na de aanslag doodgeschoten door commando's. De politie heeft in Haaksbergen een optreden van een neonazi-band voorkomen. Volgens de burgemeester gaat het om de verboden Duitse band categorie C. Er gingen al geruchten rond over een optreden in Haaksbergen, maar zaaleigenaren wisten van niets. Toen de extreemrechtse muzikanten gistermiddag in het dorp verschenen, stuurde de politie hen weg. Categorie C huurt altijd zaaltjes onder het mom van een verjaardagsfeestje. Pas later blijkt dan dat het om een neonazi-concert gaat. Joop van den Ende wordt vandaag geëerd in Hamburg. Hij krijgt daar de Gustav Grundgensprijs vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de kunst in de Noord-Duitse stad. In Hamburg staat het Duitse hoofdkantoor van Stage Entertainment, het bedrijf van Van den Ende. En er is ook een Joop van den Ende Academy voor jong talent. Ongeveer 6500 Rooms-Katholieken hebben vannacht meegelopen in de stille omgang in Amsterdam. Met de processie wordt het mirakel van Amsterdam uit 1345 herdacht. Volgens de overlevering braakte een stervende man toen een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel werd in het haardvuur gegooid, maar de hostie verbrandde niet. Het Vaticaan heeft dat officieel erkend als wonder omdat katholieke processies in Nederland eeuwenlang verboden waren... bedachten inventieve gelovigen eind 19e eeuw de stille omgang. Het weer, het wordt een zonnige dag, al is het in het zuiden eerst nog bewolkt.